Doelwit waren onder meer smokkeltunnels bij de grens met Egypte. Twee mensen zouden licht gewond zijn geraakt. Enkele uren voor de aanval schoten Palestijnse militanten een raket af op Israël. Daarbij vielen geen slachtoffers. Het geweld komt enkele dagen nadat premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas in Washington de aftrap hadden gegeven voor een nieuwe ronde van vredesbesprekingen. In België heeft koning Albert twee bemiddelaars aangesteld om uit de politieke impasse te komen. Het zijn Kamervoorzitter Flao van de Waalse Socialisten en Senaatsvoorzitter Pieters van de Nieuwe Vlaamse Alliantie. Reformateur Di Rupo had vrijdag gevraagd ontheven te worden van zijn functie, omdat de onderhandelende partijen het niet eens konden worden. De politie van El Salvador heeft in een oude ton die lag begraven op een boerderij miljoenen dollars gevonden. De ton werd donderdag al gevonden en na drie dagen tellen van biljetten van 20, 50 en 100 dollar stond de teller op 9 miljoen dollar. Gisteren werd nog een tweede ton uitgegraven en ook die is volgestopt met dollarbriefjes. De politie van El Salvador vermoedt dat het om drugsgeld gaat. De vondst werd gedaan na een tip van omwonenden over verdachte praktijken. De politie houdt er rekening mee dat er nog meer tonnen met geld liggen. Bij de opening van het boekenfestival Manuscripta is een nieuwe literaire prijs aangekondigd. De prijs is voor een roman die vanuit een Europese taal naar het Nederlands is vertaald. De schrijver krijgt 10.000 euro, de vertaler 2500 euro. Twintig Nederlandse en Vlaamse boekhandels maken een eerste selectie... waarna een vijfkoppige jury de winnende roman kiest. In juni volgend jaar wordt de prijs voor het eerst uitgereikt. Dan het weer, een heldere en droge nacht met minima rond 8 graden. Komende dag volop zon met temperaturen rond 20 graden.